van Kesteren met het NOS-journaal. Demissionair premier Schoof vindt dat het bezoek van president Zelensky... en Europese leiders morgen aan president Trump... moet leiden tot een ontmoeting tussen Trump, Poetin en Zelensky. Schoof is er zelf morgen niet bij. Hij blijft vinden dat er eerst een staakt het vuren moet komen... zodat het Rusland kan laten zien dat het echt vrede wil. Trump wil meteen praten over een vredesakkoord. Volgens de Franse president Macron moet Trump morgen duidelijk kunnen zien... dat Oekraïne en Europa één front vormen. Het partijbestuur van DENK vertrekt. Dat is de uitkomst van overleg na een hooglopend conflict. Donderdag zei fractieleider Stefan van Baarle nog dat hij zou opstappen als fractieleider van DENK. Hij, wilde, hij voelde zich ondermijnd door het bestuur. Dat besluit draait hij vermoedelijk terug. Afgelopen week bleek dat er al wekenlang een ruzie was over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in oktober. Afgesproken is nu dat oud-partijleider Toenahan Kuzu wordt voorgedragen als nieuwe partijvoorzitter. Hij gaat zich dan met nieuwe bestuursleden opnieuw buigen over de kandidatenlijst. Voor de vijfde keer op rij is Nederland Europees kampioen hockey. In München-Gladbach versloegen de Nederlandse vrouwen Duitsland met 2-1. Pien Dikke en Luna Fokke maakten de twee goals voor Oranje. Duitsland kan alleen vanuit een strafcorner nog een doelpunt maken. Oranje is ook al regerend Olympisch en wereldkampioen. In de eredivisie is Volendam AZ geëindigd in een gelijkspel. Het werd 2-2. En PSV heeft ook zijn tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Bij FC Twente wonnen de Eindhovenaren met 0-2. Sparta won thuis met 2-1 van FC Utrecht. De Rotterdammers kwamen in de 26e minuut op voorsprong. Utrecht maakte daarna gelijk via Dani de Wit. Maar Tobias Lauritsen benutte kort voor het einde nog een strafschop voor Sparta. En eerder vanmiddag speelden Go Ahead Eagles en Ajax gelijk.